Carolijn Bari met het NOS Journaal. Trump heeft voor het eerst in een videoboodschap op Twitter toegegeven dat hij de verkiezingen verloren heeft. Hij zei dat hij zich richt op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Het was het eerste bericht van Trump op Twitter na een verbod van 12 uur wegens opruiing. We hebben een intense verkiezingstijd gehad waarbij de emoties hoog opliepen. Nu moeten we weer helen en ons verzoenen, zei Trump. Hij veroordeelde het geweld van woensdag en zei dat wetsovertreders een prijs zullen betalen. De politie van Washington is op zoek naar tientallen verdachten van de kapitoolbestorming. De politiedienst heeft een pdf-bestand van 26 pagina's vrijgegeven met gezochte personen. De meeste worden gezocht voor huisvredebreuk. De politie looft 1000 dollar uit voor tips die tot arrestaties leiden. De Indonesische moslimprediker, die wordt gezien als het brein achter de aanslagen op Bali in 2002, is vervroegd vrijgekomen. De nu 82-jarige Abu Bakr Bashir zou de daders hebben geïnspireerd... die in 2002 een aanslag pleegde op een nachtclub... die populair was bij westerse toeristen. Daarbij kwamen 202 mensen om, onder wie vier Nederlanders. Bijna 145.000 zorgmedewerkers hebben een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Er wordt gevaccineerd bij de GGD's in Houten en Rotterdam. Vanaf maandag kunnen zorgmedewerkers ook terecht bij de GGD's in Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Het vaccineren van acute zorgmedewerkers is naar verwachting begin volgende week afgerond. Zes voetbalsupporters van Feyenoord zijn door een rechtbank in Rome veroordeeld tot gevangenisstraffen van ruim 3,5 jaar en 4 jaar voor de rellen in het historische centrum van Rome. In 2015 waren de supporters daar voor het Europa League-duel tegen AS Roma. De zes moeten ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen. Het weer. De regen trekt langzaam weg en in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden soms op. Het wordt zo'n 4 graden bij weinig wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten.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 Geef nou toe, we willen dit allebei. Schat, ik moet het weten, durf jij je te geven? Je weet dat ik mijn kans pak, want we krijgen geen tweede. Nee, nee, nee, zo ben ik hem je We kunnen niet ontkennen dat je bij mij hoort.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 Hoewel het eerder nog officieel werd ontkend... blijkt er nu toch een agent om het leven te zijn gekomen bij de bestorming van het Capitool. Naast de agent kwamen ook vier anderen om het leven. Regeringspartij ChristenUnie wil met een initiatiefwet een einde maken aan de verplichte boete voor mensen in de bijstand die financiële hulp krijgen. Aanleiding is de situatie van een vrouw die 7000 euro moest terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar deed. Het weer, de regen trekt langzaam weg en in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden soms op.